Het zou de tiende staking bij VDL Netcar worden in een half jaar tijd. Het risico bestaat dat opdrachtgever BMW zich terugtrekt uit Born en dat brengt 6000 banen in gevaar, zegt VDL Netcar. Biologen van de Rijksuniversiteit Groningen gebruiken de ramp met de containers om op de Wadden onderzoek te doen naar de schadelijke gevolgen van microplastics. Het onderzoek begon vandaag op Schiermonnikoog. Daar wordt geteld hoeveel plastic er ligt op het strand en in de duinen. Vorige week spoelde op de Waddeneilanden de inhoud aan van een aantal zeecontainers van het vrachtschip MSC Zoe. De burgemeesters van de eilanden vragen in een brandbrief van de Tweede Kamer om maatregelen om te voorkomen dat schepen opnieuw zoveel containers verliezen. Justitie mag in de toekomst uit gevonden DNA van een verdachte of slachtoffer ook de huidskleur afleiden. Minister Grapperhaus schrijft aan de Tweede Kamer dat hij de regels daarover gaat veranderen. Het Openbaar Ministerie mag uit DNA-sporen nu al afleiden of iemand man of vrouw is, wat het ras is en de kleur van de ogen en de haren. Volgens Grapperhaus kan uit DNA-materiaal sinds kort ook de huidskleur worden bepaald. En daarom moet de lijst met uiterlijk waarneembare persoonskenmerken worden uitgebreid. Als het brexitplan van de Britse premier May dinsdag wordt weggestemd in het parlement... moet ze in drie zittingsdagen een nieuw plan maken. May wilde 21 dagen de tijd, maar het Lagerhuis heeft dat in een stemming afgewezen. Het weer nog vanavond opklaringen. Vannacht kan het een paar graden vriezen. Morgen eerst droog, later regen of motregen. En in Zuid-Limburg kans op wat sneeuw. Het wordt morgen 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in Noord-Holland is nagenoeg voorbij. Alleen nog wat drukte op de N205 Nieuw-Vennep naar Haarlem. 10 minuten langzaam rijden tussen de A9 en Haarlem.